Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Speciaal aanklager Muller, die onderzoek doet naar Russische inmenging... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016... heeft zijn onderzoek afgerond en aan minister Bar van Justitie overhandigd. Bar bepaalt of en welke delen van het onderzoek nu openbaar worden gemaakt. Mogelijk krijgt het congres dit weekend een samenvatting van het rapport. Het aantal werkende 45-plussers dat van baan wisselt is iets toegenomen... maar nog altijd wisselen ze minder vaak van baan dan werkende onder de 45. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Vorig jaar kregen 212.045 plussers een andere baan. In de groep tussen 25 en 45 kwam dat twee keer zo vaak voor het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, onzekerheid of wel willen maar niet kunnen overstappen naar een andere baan zijn redenen waarom 45-plussers ten opzichte van andere leeftijdsgroepen nog steeds veel minder vaak wisselen van baan of beroep. In Rotterdam woedt brand in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand ontstond rond half elf op de vierde verdieping. Alle 18 woningen in het gebouw zijn ontruimd. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Volgens RTV Rijnmond zijn de bewoners opgevangen in een sporthal in de buurt. Zo'n 16.000 mensen hebben meegelopen in de stille tocht in Utrecht... voor de slachtoffers van de aanslag in de tram van maandag. Namens het kabinet liepen premier Rutte en minister Grapperhaus mee. Ook waren burgemeesters van de drie andere grote steden bij de herdenking.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 En ik space en oh, Nevo. Huts, ey, doe normaal en Nevo. Het gekke kaart hier met 10k en Nevo. En ik haal het uit de motherfucking muur en niveau oh, Die money wordt gestort en niveau oh, En ik blow het in de motherfucking store en niveau oh, Die slangen worden leren en niveau die slangen worden leren niveau oh, huts.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 you said well, ritme van Zandvoort, op 106.9 FM. As the nighttime bleeds into the day, tomorrow spills across the sky, and the sun's a harsh reminder why we are feeling barely human. We don't just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. deliver us from our rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget.